Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Israëlische leger intensiveert de aanvallen over de grond in de Gazastrook. Een politiek adviseur van de Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hamas vanavond de wraak van Israël zal voelen. Mensen in Israël die dicht bij de Gazastrook wonen zeggen dat ze enorme explosies horen vanuit het gebied, zegt onze correspondent Nasra Habiballah. Maar of dit nou de start is van het grondoffensief waar Israël het al langer over heeft, is niet bekend. Er zijn ook ehm, eh, berichten van Palestijnse media... dat er al wel grondtroepen de Gazastrook ingetrokken zouden zijn. Dat hebben we natuurlijk afgelopen dagen ook al wel gezien. Dus ook dat zegt nog niet zoveel over of dit nu dat grote offensief is. Eh, maar verder weten we dus eigenlijk nog vrij weinig over hoe het daar nu is. Dat komt ook omdat er geen contact te krijgen is met mensen in de Gazastrook. Ik probeer te eh, bellen met mensen in eh, Gaza, appjes gestuurd. Maar zoals we al horen, alle communicatie ligt plat. Eh, dus we kunnen niemand in Gaza spreken. Hamas zegt op Telegram dat ze klaar zijn om een Israëlische grondoperatie te weerstaan. Amerikaanse diplomaten zeggen tegen nieuwszender CNN... dat de onderhandelingen over vrijlating van gijzelaars door Hamas doorgaan... ondanks de zware Israëlische bombardementen op de Gazastrook vanavond. Een Amerikaanse functionaris zei tegen de zender wel dat de gesprekken eerder meer vooruit gingen dan nu. En er is gevoetbald. Nederland won met 4-0 tegen Schotland. Het ging de vrouwen makkelijk af. Nederland stond in de rust met 2-0 voor. En na de rust schoot spits Linet Berestein eerst de 3-0 erin. En later kopte ze nog een vierde in. En dat klonk zo. Daar maar is en Berestein. Ja, twee goals naar rust van Linet Berestein die haar clubvorm bevestigd bij het Nederlands team. Ook in de eredivisie van de mannen werd er gespeeld. Vitesse speelde tegen Pek Zwolle. Daar werd het 1-1. Dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen en op veel plekken is het droog. Het koelt af naar zo'n 8 graden.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 shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter make them all my souvenirs.